Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft gisteravond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Details zijn nog niet bekend. Wel zijn er berichten over grote inslagen in het centrum van de stad... en over luchtafweergeschut dat in actie kwam. Israël waarschuwde gisteravond ook voor aanvallen op een plaats bij de Kaspische Zee... maar daarover zijn nog geen berichten binnengekomen. GroenLinks-PVDA heeft zich de woede van een groot deel van de Tweede Kamer op de hals gehaald... met een voorstel om een wapenembargo in te stellen tegen Israël. Nederland zou daardoor ook geen onderdelen meer mogen leveren... voor het Iron Dome afweersysteem. Andere partijen noemden dat bizar, onverantwoord en levensgevaarlijk... omdat daardoor meer onschuldige Israëlische burgers zouden worden gedood. Volgens GroenLinks-PVDA voelt Israël zich door Iron Dome onkwetsbaar... en leidt het afweersysteem op die manier tot meer Israëlische agressie. Uiteindelijk steunden alleen de SP, DENK en de Partij voor de Dieren het voorstel. De politie heeft in Noordwijk een drone in beslag genomen. Vanwege de NAVO-top volgende week geldt er in de omgeving van Den Haag en Noordwijk een vliegverbod voor drones. De politie heeft er al meerdere in beslag genomen. De man die de drone in Noordwijk bestuurde heeft ook een bekeuring gekregen. Het OM moet besluiten of de man wordt vervolgd. Intussen is in Den Haag het gebied van de NAVO-top hermetisch afgesloten. De afgelopen weken zijn er over een lengte van 5 kilometer hekken van 3 meter hoog geplaatst. De laatste openingen waar nog fietsers en voetgangers doorheen konden zijn nu ook dicht. Het weer, het is helder. In het noordoosten koelt het af tot een graad of 6. Elders is het minder koud. Daarna weer een zonnige dag. Later ontstaat er wel sluierbewolking die steeds dikker wordt. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. de 105 Muziekmix.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 Ga maar gauw, de hele wereld wacht op jou. Ga is alles wat je altijd wou. Het verre hart, de lange nacht, de hemel en de wereld wacht op jou, op jou. Dus ga maar gauw. alles wat je altijd wou. De verhard, de lange nacht, de hemel en de wereld was op jou. Mm. Dus ga maar gaan. we can make a new day And I swear I have seen when the covers away Eyes that care for you And I know It's easier to hide Going with the flow Said I know where eyes open doors and I go there Leaving all behind out of nowhere Everything is back one-way ticket But I'm always coming back I believe there's an unknown way And I swear I have seen when the clouds ain't gray And eyes don't stare I know Tell you how to think What to say or do Yeah, yeah Oh no Cause I know it's easier to hide going with the flow. That I know where sky has open doors and I go there, leaving all behind out of nowhere. Everything is back to one way ticket, but I'm always coming back. I'm always coming back. I'm always coming back, yeah, yeah.